4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die vanochtend in Marseille opzettelijk op twee bushaltes inreed... had waarschijnlijk psychiatrische problemen. Volgens Franse media heeft hij tussen de twee aanrijdingen... nog gebeld met de kliniek waar hij werd behandeld. Bij een van de bushaltes reed hij een vrouw dood. Bij de andere raakte een vrouw gewond. De 35-jarige man die uit Grenoble zou komen is gearresteerd. Hij was bij de politie bekend van diefstallen en drugshandel. De Franse autoriteiten beschouwen zijn acties niet als een terreurdaad. VVD en PvdA hebben nog geen akkoord bereikt over het verhogen van de lerarensalarissen. Vanochtend kwamen de twee partijen weer bij elkaar voor overleg. PvdA wil de verhoging in de begroting voor volgend jaar regelen. VVD wil dat eigenlijk niet en vindt het een kwestie voor het nieuwe kabinet. De komende dagen onderhandelt het demissionaire kabinet verder over de begroting die op Printjesdag wordt gepresenteerd. Een islamitische basisschool in Leiden is het doelwit geworden van een anti-islamactie. Om het toegangshek hing vanochtend een slot, waardoor niemand naar binnen kon op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Daarnaast hing er een pamflet met een doodshoofd erop. Op het pamflet stond dat de islam zorgt voor vreselijke aanslagen en dat islamitische scholen moeten sluiten. De Leidse school heeft aangifte gedaan bij de politie. Darter Ko Stompe wordt verdacht van belastingfraude. Samen met zijn vrouw zou hij ruim 2 ton aan inkomsten hebben verzwegen... en ook zou hij hebben gesjoemeld met de BTW. Vandaag stonden Stompé en zijn vrouw voor de rechter. Volgens dagblad De Stentor zeide Darter meerdere keren... dat hij zich niet met de administratie bemoeide. Zijn vrouw deed de financiën en zei tegenover de rechter... dat ze daar weinig verstand van had... maar dat ze geen boekhouder konden betalen. Het OM eist tegen beide een taakstraf van 240 uur. Het weer, vanmiddag schijnt nu en dan de zon en er staat weinig wind bij maximaal 22 graden. Morgen is het ook op de meeste plaatsen droog, maar wordt het wel iets warmer. Woensdag kan het lokaal 28 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort...